Kaya in Rotterdam een toespraak wilde houden over een referendum in Turkije. Dat mocht niet van de Nederlandse autoriteiten. Natuurwinkelketen Erika heeft zakjes abrikozenpitten uit de handel gehaald. Aanleiding is een reportage van RTL Nieuws... waarin een man uit Roermond vertelt dat de pitten hem bijna fataal zijn geworden. Hij had een half zakje pitten leeggegeten... en niet op de verpakking gelezen dat je er maximaal vijf per dag mag eten. Hij belandde op de intensive care. Bij het fijnkouwen van de pitten komen er gifstoffen vrij... die levensgevaarlijk kunnen zijn. Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam die een asielzoeker had opgelicht... is veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk. De man van 61 had de asielzoeker wijsgemaakt... dat hij voor 12.000 euro een verblijfsvergunning kon regelen. Vrienden van de asielzoeker vertrouwden het niet en stapten naar de politie. Topbestuurders van beursgenoteerde bedrijven verdienen in Nederland gemiddeld bijna 7 miljoen euro. En dat is 171 keer modaal. En Nederland staat daarmee op de vijfde plaats van een lijst van persbureau Bloomberg. Op die zogeheten loonklooflijst staan landen met het grootste verschil tussen het gemiddelde inkomen van een werknemer en het salaris van een topman. Het weer regen en landinwaarts natte sneeuw. Ten noorden van de lijn Amsterdam-Nijmegen kan het eventjes wit en glad worden. Het is een graad of twee in het weekend is het 10 tot 12 graden met regen en veel wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden. This is best. Mix FM. New, new, new, new, Yeah. zo zijn we weer helemaal terug. Door een eh, kleine, eh, kleine stroomuitval ging het even niet helemaal zoals het goed moest Maar dat maakt allemaal niks uit. We zijn er gewoon weer. En we worden natuurlijk achter volgens Afrika van Toto. En daarna Mr. Blue Sky. Van wie ook weer? Ik zei van wie ook weer? ELO. Oké. Okay. The Electric Light Orchestra. En eh, we gaan, eh, als alles eh, goed gaat gaan, gaan we natuurlijk door tot 9 uur vanavond. Straks Hans Wassenaar en zijn vrienden en zo meteen. Natuurlijk Thomas de Jong vanaf nou, 7 uur geloof ik, tot 9 uur vanavond. In ieder geval, we zijn 9 tot 9 uur vanavond live op de ijsbaan in het centrum van Zandvoort. En we hebben hier ook een kachel. Dus als u eh, ook hier warm wil zitten. Nou, kom gewoon naar onze tent toe. Hier staat een heerlijke kachel. En uh, dan heb je het ook warm. Vlak bij de oliebollenkraam.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 The story of my life. The story of my life. op bepaalde plaatsen die u erg graag wil horen hier op de ijsbaan. Nou, kom gewoon even naar de tent en laat het ons even weten. Want eh, als we hem kunnen vinden, draaien we hem gelijk. We gaan eh, van One Direction over naar The Golden Earring. En dit heet Bombay. afkomstig uit de top 2000 natuurlijk, die nog steeds aan de gang is. En nu doen we eruit Bombay. En hierna een plaatje dat Angela, mijn vrouw, heel mooi gaat vinden.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 Ja. Maar in dit geval is dat echt wel zo. Disturbed is dit. En het nummer dat heet eh, The Sounds of Silence. Goedemiddag. Leuk dat u er bent. We gaan naar school. Met z'n allen. We gaan even naar de, de Rock'n'Roll High School, jongens. Met z'n allen. Kom op. De leraar wacht al op ons. will School was dat. En dit is uh, Sex on Fire, Kings of Leon. on Fire. Dat kan je wel hebben met deze temperatuur. Kings of Leon. Nou, we blijven nog even een beetje in de, in de, in de, in de rocksfeer. Wel even lekker natuurlijk. Om gewoon nog eventjes een beetje eh, rock. En zo meteen komt er nog een aantal mooie soul dingen. Nou, wat hebben we natuurlijk weer naar ons in vandaag. Dit is eh, Black Sabbath. Yeah. 9 uur aan toe. Live vanuit de ijsbaan in Centrum Zandvoort op CFM Radio natuurlijk. En eh, dit was Black Sabbath. En eh, dat heette eh, Paranoid. Dit is John Farnham, ook een lekkere. You're the voice. was dat. Vreselijk lekker nummer. You're the voice. CFM is constant aanwezig tot 9 uur vanavond. Zometeen uh, Hans Wassenaar en uh, eh, daarna Thomas de Jong. We hebben nog veel leuke dingen voor u vandaag. Tot 9 uur hier op de ijsbaan in Centrum Zandvoort. En, eh, als je gewoon in ons tentje komt staan hier, dan sta je gewoon droog sta je gewoon droog. Buiten regent het, maar als je in ons tentje komt staan, sta je gewoon droog. Zo is dat. Ik kan er geen genoeg voor krijgen, laat ik het zo zeggen. Het is gezellig hier op de ijsbaan. Er wordt evengoed volop geschaatst. En uh, uh, nou ja, eh, ik zeg het al. In ons tentje is het gewoon droog. En daar gaat het per verrekening om. Niet waar? Ja. Volgende nummer wat we gaan draaien is van Bad Company. En dat heet Can't Get Enough. Company was dat. Can't get enough. Waar ik eh, geniet van een heerlijk erwtensoepje. Hier in het uh, kraampje waar wij staan. Als je naar binnen gaat, hebben ze een heerlijke erwtensoep. En, uh, hè? Wat zei je nou? Oh, jouw dank was groot. Ik zei, mijn dank is groot. Ja. zijn dat niet de Beatles? Ja, 60. 50 jaar oud alweer in nummer. Eh, niet te Hoe krijg het voor elkaar? En eh, uh, nou, we heerlijk een uh, kopje erwtensoep genieten, want dat is hier ook. En dat is heel erg lekker. Dus uh, ik kan het u aanbevelen. Lekker warm in deze kou. Maak het dan wel uit. Marvin Gaye. En die vraagt zich af wat er aan de hand is. Nou, we zijn hier gewoon live op de ijsbaan. In antwoord. En eh, we zijn live op de radio. Dat ook nog eens een keer. What's going on? there's too many of you cry. brother, brother. There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war. chances Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see. schiet toch wel lekker op. Twee uurtjes. Maar uh, eh, nog niet helemaal voorbij. Zometeen Hans Wassenaar. En uh, het zijn lekkere twee uur muziek. En dan hebben we ook nog Thomas. Die gaat van 7 tot 9. Dus we zijn de hele dag live bij u vanaf de ijsbaan. Ondanks het pokken weer. Kan ons het schelen. We doen het gewoon. Dit is eh, Harold Melvin en de Blue Notes. En die, zeggen ze, ja, die vragen zich af van... Laat me nou niet op deze manier alleen. Don't leave me this way. Oh, gevoelig. it is en de Blue Notes. En uh, dat uh, lekker disco-knalletje gewoon. Lekker gezellig. Ik heb er nog één voor u. En dan gaan we naar huis. Ja, gaan we lekker de warmte opzoeken. En eh, die laatste is Wilson Pickett. Soul uit de jaren 60. En daar houden wij van. Thousand Dolls, oftewel land of the land of the thousand dances. Okay. Zo, wat mij betreft zit het erop voor vandaag. En eh... Aan de warmte opzoeken. En eh, we gaan eh, de mixer en de microfoon overgeven aan mijn collega Hans Wassenaar. Dus ik wil zeggen, veel plezier op vandaag. Straks tussen 7 en 9 nog eh, Thomas de Jong. Die gaat ook nog lekkere muziek draaien. En voor nu, bedankt. En ik zie u weer. En allemaal een hele fijne jaarwisseling. Ook namens mij. Heel fijn.